Jobboot met het NOS Journaal. Alice Lichtley heeft bij de Olympische Spelen in Rio de Janeiro goud gewonnen op het onderdeel Keirin. De 22-jarige baanwielrenster was in de finale oppermachtig en liet haar concurrenten achter zich. Lichtley is tweevoudig Europees kampioene. Op WK's was ze nog nooit hoger geëindigd dan de 11e plaats. De 130 winkels in Nederland en de webshop van MS Mode gaan maandag weer open. Donderdag werd de damesmodeketen failliet verklaard en werd het personeel naar huis gestuurd. De curatoren en de Rabobank hebben een akkoord gesloten over voortzetting van MS-mode tijdens het faillissement. De winkels blijven volgens het akkoord minstens vier weken open. Curator Kemp zegt dat het de bedoeling is dat de, in die periode alle 880 medewerkers aan het werk blijven. Met verschillende gegadigden wordt gepraat over een overname. Door de winkels open te houden is het bedrijf aantrekkelijker voor potentiële kopers en wordt de kans op een doorstart groter. De dader van de aanslag in een trein in Zwitserland had geen terroristisch motief. Een woordvoerder van de politie zegt dat een crime passionel niet wordt uitgesloten. De 27-jarige Zwitser heeft met zijn daad zes passagiers ernstig verwond. Ze liepen brand- en steekwonden op. Onder de slachtoffers is een kind van zes. De dader gooide een brandbare vloeistof in de trein... waarna hij met een mes op de passagiers instak. Hij raakte zelf ook gewond. Het incident vond plaats vlakbij het station van St. Gallen in het oosten van, oosten van Zwitserland. Er zaten tientallen mensen in de trein. Ajax heeft in de tweede wedstrijd van het seizoen gelijk gespeeld tegen Roda JC. Het werd 2-2 in de arena. In de slotfase zorgde Roda voor de gelijkmaker. Vitesse moest thuis verlies incasseren. Tegen ADO Den Haag werd het 1-2. Excelsior boekte opnieuw winst. Tegen FC Groningen werd het 2-0. Pek Zwolle ging in eigen huis onderuit tegen Sparta. Eindstand 3-0. Het weer, vannacht wolkenvelden afgewisseld met opklaringen. Er kan een mistbank ontstaan. Het koelt af tot 11 graden. Morgen eerst bewolkt, later zon. Alleen in het binnenland kans op een bui. Het wordt 21 tot 23 graden. Na het weekend meer zon en hogere temperaturen.